Dik Hark met het NOS Journaal. Achmea neemt een meerderheidsbelang in de vergelijkingssite independer.nl. De verzekeraar krijgt bijna 80% van de aandelen van de site voor verzekeringen. Achmea hoopt meer inzicht te krijgen in wat de consument wil, zodat ze daarop kan worden ingespeeld bij het aanbieden van nieuwe verzekeringen. De onafhankelijkheid van de site is volgens de verzekeraar niets in het geding. Het vertrouwen van de consument is in december verder verslechterd. Nooit eerder waren de consumenten zo somber, schrijft het CBS. Consumenten zijn vooral pessimistisch over hun financiële situatie in het komende jaar. Het Tweedstedenziekenhuis in Tilburg en in Waalwijk weigert de rest van het jaar nieuwe patiënten die zijn verzekerd bij Achmea. De reden is dat de verzekeraar volgens het ziekenhuis te weinig zorg heeft ingekocht. Alleen acute gevallen en mensen die al onder behandeling zijn kunnen nog in Tilburg en Waalwijk terecht. Andere Achmea-klanten worden verwezen naar een ander ziekenhuis of ze krijgen te horen dat ze pas in 2012 terecht kunnen in het Steden ziekenhuis. Die maatregel treft sinds ruim een week per dag 5 tot 10 mensen. Een groot deel van de boeren en tuinders heeft dit jaar te kampen met een daling van hun inkomen. Volgens het Landbouw-Economisch Instituut gingen melkveehouders er dit jaar in inkomen op vooruit, maar verdienden bijna alle andere groepen juist minder dan het jaar daarvoor. Onder andere de telers hadden te kampen met een zeer forse achteruitgang. Volgens het LEI komt dat vooral door de crisis rond de EHEC-bacterie. Op het EK voetbal is ook een Nederlandse scheidsrechter actief. Björn Kuipers is door de UEFA gekozen als een van de twaalf scheidsrechters die komende zomer fluiten in Polen en Oekraïne. Het is voor het eerst dat Kuipers actief is op een groot toernooi. Op het WK voetbal van vorig jaar in Zuid-Afrika waren geen Nederlandse scheidsrechters. Het weer wisselen bewolkt en hier en daar een bui. Temperatuur 5 graden in het oosten en een graad of 8 in het westen. Morgen opnieuw bewolkt met vooral in de ochtend kans op regen. Het wordt dan gemiddeld 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A10, de ring Amsterdam-Zuid, richting Den Haag. Daar staat tussen het Watergasmeer en afritrij 5 kilometer door een ernstig ongeluk. Bij de afritrij zijn drie rijstroken dicht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 相逢。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 Christmas time tables turn, would you survive? Here's to them underneath that burning sun. You ain't gotta feel good, just selfless. Give a little help to the hopeless.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 in me. Dia Still waiting for the snow to fall It doesn't really feel like Christmas at all Those Christmas lights love. городах.